Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft in het tv-programma Pauw begrip getoond voor de kritiek van zijn vader op de Haagse zorginstelling waar zijn dementerende vrouw wordt verpleegd. Ik probeer mijn vader zo goed mogelijk te steunen, zei Van Rijn. Zijn 81-jarige vader kwam samen met zijn buurman aan het woord in het AD. Ze zeiden dat de verzorging op veel punten tekortschiet. Ze zouden soms uren geen toezicht zijn. De buurman zat ook bij Pauw aan tafel. Hij zei het personeel werkt hard, maar het is er ellendig. De staatssecretaris zei dat hij bezig is de zorg te verbeteren, maar dat dat tijd kost en hij vroeg daarvoor geduld. De Hogeschool van Amsterdam verbiedt voorlopig alle studie- en stagereizen naar Afrika. Het besluit is genomen vanwege de uitbraak van ebola en de politieke instabiliteit op het continent. De Hogeschool spreekt van een fikse maatregel. Medewerkers en studenten die op dit moment in risicogebieden verblijven... worden zo nodig op kosten van de HVA teruggehaald. Wie toch voor een stage of studiereis naar Afrika wil... moet toestemming vragen aan het college van bestuur. Voor relatief stabiele landen, zoals Zuid-Afrika... kan dan een uitzondering worden gemaakt. Homoseksualiteit in het Nederlandse profvoetbal is nog steeds een taboe. Dat blijkt uit een onderzoek van de spelersvakbond VVCS en de John Blankenstein Foundation. Spelers noemen vooral het gedrag van supporters en de macho-cultuur als reden... waardoor homo's niet uit de kast durven te komen. Het is het eerste grote onderzoek naar homofobie in het betaald voetbal. Bijna de helft van alle profspelers deed eraan mee. Van hen zegt 70% er geen enkel probleem mee te hebben... als een directe collega uit de kast zou komen. De onderzoekers vinden dat de clubs meer moeten doen... om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. En de KNVB is het daarmee eens. Het weer, vannacht nevelig met op veel plaatsen mist, minima rond 6 graden.